of ze reden haar naar afspraakjes. Het meisje bood zichzelf aan op verschillende websites, zegt het OM. Zij zegt inderdaad eh, dat ze dit deed omdat ze het zelf wilde. Alleen de wetgever is er heel duidelijk in. We willen geen minderjarigen in de prostitutie... omdat wij denken dat op het moment dat jij 14, 15, 16 bent... echt nog niet kunt overzien eh, wat het op de lange termijn gaat betekenen. Wat de gevolgen voor jou zijn als je dit werk dag in dag uit doet... als je met zoveel mannen betaalde seks hebt... Het meisje zou meer dan 100 afspraken hebben gehad. Justitie heeft 17 verdachten opgespoord. Zes van hen zijn dus vandaag aan de beurt. De rest staat eind deze week of na het weekend voor de rechter. Voor het eerst hebben meer dan 11 miljoen mensen werk. Dit is volgens het CBS het hoogste aantal in ons land ooit. Ook nam het aantal vacatures flink toe. Vooral in de handel zitten ze om mensen te springen. Maar ook in de zakelijke dienstverlening en in de zorg kun je snel aan de bak. Het hoger onderwijs heeft geen zin om QR-codes te scannen. Universiteiten, hogescholen en mbo's zeggen in de NRC... dat ze geen studenten willen weigeren bij de deuren van de collegezaal... omdat iedereen toegang zou moeten hebben tot onderwijs. Er liggen wel plannen om de corona-check-app in te voeren in het uiterste geval. De Tweede Kamer moet daar nog wel ja tegen zeggen. En een beroemd Thais strand gaat weer open voor toeristen. Maya Bay werd mega populair bij onder andere backpackers... door de film The Beach met een jonge Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Duizenden bezoekers per dag overspoelden het paradijselijke strand. Dat werd door zwerfafval en beschadigd koraal een stuk minder paradijselijk. In 2018 ging het strand dicht om de natuur te beschermen. En nu gaat het weer open, onder voorwaarden. Maximaal 300 bezoekers per dag die niet langer dan een uurtje mogen blijven. Het weer grijs en kil vandaag en gaat op 7. Vanaf vanavond kan het ook een beetje regenen. Pas morgenmiddag zien we weer wat zon en het wordt dan iets warmer, 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.